Renate Kok met het NOS Journaal. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven pleit voor een landelijke aanpak tegen de topdrukte in de steden. Hij wil dat maandagavond in het Veiligheidsberaad bespreken, waarbij ook iemand namens het kabinet zal aanschuiven. Jorritsma vreest voor een waterbedeffect, wanneer er per stad afzonderlijk maatregelen worden genomen. Als gevolg van de drukte door Black Friday moesten ook vandaag weer winkels in verschillende grote steden eerder dicht. Oproepen om niet meer naar de stad te komen haalden niets uit. Rotterdam heeft al aangekondigd aangekondigd dat de winkels morgen weer eerder moeten sluiten. Vanwege de voorspelde drukte gaan ze al om vijf uur dicht. Jos B., die veroordeeld is in de zaak Nikki Verstappen... heeft een kort geding aangespannen tegen RTL. De omroep wil morgen en maandag een documentaire uitzenden... over het politieonderzoek in de zaak. Volgens de raadsvrouw van Jos B. kan dat niet... omdat B. nog in afwachting is van een hoger beroep... en toch in de documentaire al als dader wordt neergezet. Dat zou in strijd zijn met het uitgangspunt dat iedereen onschuldig is... tot het tegendeel is bewezen. Het kort geding dient morgenmiddag in Amsterdam. In Wiegen hebben vanavond meer dan 150 mensen meegelopen... in een stille tocht voor een 42-jarige plaatsgenoot... die dinsdag werd doodgereden. Mogelijk was er opzet in het spel... omdat de man een 18-jarige pakketbezorger had aangesproken op te hard rijden. Die zou de man daar volgens ooggetuigen opzettelijk hebben overreden... en daarna zijn weggevlucht. Later die avond werd de bezorger door de politie aangehouden. Ajax heeft de uitwedstrijd tegen FC Emmen met 5-0 gewonnen. De doelpunten kwamen van Klaassen, Labiat, Traoré, Ekkelenkamp en Promes. Emmen wist er weinig tegen in te brengen. Ajax heeft daardoor de koppositie in de eredivisie verstevigd... met 27 punten uit 10 wedstrijden. Vitesse, Feyenoord en PSV volgen met respectievelijk 22, 21 en 20 punten.